Jan van der Putten met het NOS-journaal. Veel kankerpatiënten missen tijdens hun behandeling in het ziekenhuis één vast aanspreekpunt. Dat zegt één op de vier mensen die de ziekte heeft of heeft gehad in een onderzoek van Nederlandse kankerorganisaties. Het hebben van één contactpersoon is prettig voor alle medische zaken, maar ook voor emotionele steun. Niet alle ziekenhuizen willen erin investeren, zegt de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. Soms zijn medisch specialisten zelf aanspreekpunt, maar dat werkt niet altijd. Specialisten weten veel van hun eigen vakgebied, maar vaak minder van nazorg. Een spannende dag voor meer dan 200.000 VMBO, HAVO en VWO-scholieren. Vandaag horen ze of ze geslaagd zijn of niet. Twee weken geleden werden de laatste eindexamens gemaakt. De meeste scholen laten de uitslag weten via een telefoontje. Het Marcanti College in Amsterdam pakt het anders aan. Alleen leerlingen die zijn gezakt worden gebeld. Leerlingen die examens hebben gehaald krijgen bezoek van een docent van de school. De verkoop van duurzaam vlees en duurzame vis is vorig jaar flink gestegen. De omzet van producten met een keurmerk steeg naar 3,6 miljard euro, 30 meer dan het jaar ervoor. Supermarkten zijn goed voor ruim 60 van de totale verkoop. Betaalplatform Adyen gaat vandaag naar de beurs. Het Amsterdamse bedrijf is een van de snelst groeiende technologiebedrijven van ons land. Dagelijks krijgen veel mensen te maken met Adyen. Het bedrijf verwerkt pin- en online betalingen. In Nederland rekenen consumenten onder meer bij de Bijkorf en Coolblue af via Adyen. De Oranje Vrouwen hebben de kwalificatiewedstrijd voor het WK voetbal tegen Slowakije met 1-0 gewonnen. Het enige doelpunt viel in blessuretijd. Met nog één wedstrijd te gaan heeft Oranje aan gelijk spel genoeg voor plaatsing voor het WK.